Drie uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Forum voor Democratie praat in Zuid-Holland en Flevoland verder... over de vorming van een coalitie. De partij werd in die provincies de grootste bij de verkiezingen in maart. Ook in Zeeland en Overijssel praat de partij nog mee. In de andere acht provincies lijkt Forum voor Democratie buiten de boot te vallen. Onder meer het klimaatbeleid is een struikelblok. In Flevoland is tot nu toe afgesproken dat bestaande afspraken over windenergie worden nagekomen, maar dat er geen nieuwe windmolens bijkomen. In Zuid-Holland praat Forum voor Democratie verder met VVD en CDA, maar voor een meerderheid is er nog een vierde partij nodig. Bij een botsing tussen twee schepen in Rotterdam zijn zeker zeven mensen gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht met breuken en rugklachten. De oorzaak van de aanvaring is onduidelijk. Beide schepen zijn cruiseschepen voor de binnenvaart... die varen onder Zwitserse vlag. Het ongeluk gebeurde om kwart voor twaalf op de Nieuwe Maas... niet ver van het centrum van Rotterdam. De twee schepen liggen nu aan de Oosterkade. Alle hulpdiensten krijgen vanaf vandaag nieuwe strepen op de auto. Het huidige ontwerp stamt uit 1993 en is aan een update toe. De nieuwe, bredere strepen moeten ervoor zorgen... dat onder meer brandweerwagens, politieauto's en ambulances... beter zichtbaar worden, vooral in het donker. Ook zijn er twee kleuren lichter gemaakt. Zo wordt de rood-oranje streep van de politie en de marechaussee bijvoorbeeld rood, net als van een ambulance. Om de kosten in de hand te houden is afgesproken dat voertuigen pas bij vervanging nieuwe strepen krijgen. Voetbaltrainer Fred Rutte is al na ruim drie maanden opgestapt bij Anderlecht. Hij vertrekt vanwege de slechte resultaten van de laatste weken. De Brusselse club draait een historisch slecht seizoen... en dreigt voor het eerst in 56 jaar Europees voetbal mis te lopen. Het weer in het noorden is 14 graden, in het zuiden 18. In het zuiden neemt de bewolking ook toe. Daar kan later een bui gaan vallen. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Vooral in het zuiden en midden zijn buien mogelijk... met daarbij een kleine kans ook op onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De A4 van Amsterdam naar Den Haag is dicht bij knooppunt door een ongeluk met twee motorrijders. Die gleden daaruit over olie. De olie ligt er nog en moet worden opgeruimd. Het gaat waarschijnlijk eh, nog een tijdje duren... dus je kunt het beste de Gaasperdammen wegnemen. Op de A10 staat het verkeer inmiddels muurvast. Tussen Amsterdam over Amstel en Osdorp is de vertraging ruim een half uur.